Ook mag hij zes jaar geen politieke functies uitoefenen. Dodik is de leider van de Servische deelrepubliek Republika Srpska... die hij wil afscheiden van Bosnië. Na het arrestatiebevel vertrok hij naar Israël en nu is hij dus in Rusland. Hij zegt dat president Poetin hen heeft uitgenodigd om op 9 mei weer naar Moskou te komen... voor de 80-jarige viering van de overwinning op Nazi-Duitsland. De politie is gisteravond een huis in Enschede binnengevallen... in het onderzoek naar twee ontvoerde kinderen. Ze werden gisterochtend voor het laatst gezien in Dalfsen. Afgelopen middag werd een Amber Alert verstuurd. Het gaat om een meisje van 11 en haar zesjarige broer. Het huis in Enschede zou van de vader van de kinderen zijn... zeggen buurtbewoners tegen Omroep Oost. Bij de inval is niemand aangehouden. De twee kinderen zijn nog steeds spoorloos. Op de A50 bij Epe zijn meerdere auto's over de kop gegaan. Daarbij is een onbekend aantal gewonden gevallen. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Het ongeluk gebeurde even na half tien gisteravond op de A50 van Vaas richting Zwolle. Er kwamen daarna veel hulpdiensten naartoe. De snelweg is nog altijd dicht tussen Epe en Heerde-Zuid. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A28. De schipper die zaterdag in Duitsland tegen een riviercruiseschip op de Rijn voer... was onder invloed van alcohol, meldt de Duitse politie. Het cruiseschip is van De Zonnebloem, een Nederlandse organisatie... die uitjes organiseert voor mensen met een beperking. Bij de aanvaring raakte niemand gewond. Het weer in het binnenland is vannacht lichte vorst mogelijk. Overdag veel zon en wind uit het oosten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. never gonna feel this way You ain't never gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Think it over me You know, I know that things can only get better Maar...